De Londense drinkwaterleverancier vraagt mensen zo min mogelijk water te gebruiken. Sommige scholen gaan morgen niet open vanwege de waterproblemen. In Barcelona zijn duizenden mensen de straat opgegaan om zich uit te spreken voor de Spaanse eenheid en tegen het Catalaanse separatisme. Volgens de Spaanse politie waren het er 15.000. De demonstratie is de eerste actie van de Tabarnia-campagne. Die begon als een parodie op sociale media op de plannen van regionaal president Puigdemont... om na een eenzijdig referendum de onafhankelijke Republiek Catalonië uit te roepen. Aanhangers van Go Eagles hebben nadat hun club met 0-4 had verloren van de Graafschap... de spelers van die club aangevallen. De Graafschapspelers begonnen te feesten. Fans van Go kwamen het veld op en deelden trappen uit. Zeven fans zijn aangehouden. Het weer. Vannacht wordt het droog. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het kan plaatselijk glad worden door het opvriezen van natte weggedeelten. Morgen droog met zon. Het wordt 9 graden. Bij smeltende grote ijsoppervlakte is het mogelijk mistig.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 Me, I'm trying to sleep, but This is my church. This is where I heal my hurt. in natural grace or watching young lives shape. in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is God is a DJ.